Twee uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. In de Nederlandse ziekenhuizen is een totaal van 2400 IC-bedden het absolute maximum. Dat zegt de voorzitter van de beroepsvereniging voor verpleegkundigen in de Telegraaf. Politici in de Tweede Kamer dringen aan op uitbreiding naar 3000 bedden. De vereniging vindt dat niet reëel, omdat daar simpelweg niet genoeg verpleegkundigen voor zijn. Bovendien is werken op de intensive care zeer belastend en specialistisch werk. Het aantal mensen dat incheckt bij het openbaar vervoer is met 90 gedaald. Dat meldt het CBS, die de cijfers van gisteren vergeleek met die van een jaar geleden. Drie weken geleden riep het kabinet mensen op om zoveel mogelijk thuis te werken. Meteen de volgende dag was dat al goed merkbaar. Het aantal instappers was toen gedaald met 35 het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceert voortaan wekelijks een overzicht van bedrijven die failliet zijn gegaan. Normaal gebeurt dat iedere maand. Maar omdat de coronacrisis een grote impact heeft op het bedrijfsleven... worden er vaker overzichten vrijgegeven. In de laatste week van maart zijn er 44 bedrijven failliet verklaard. De week daarvoor waren dat er 60. Volgens het CBS zijn de cijfers nog niet heel anders dan normaal. Maar dat is omdat alleen bedrijven worden meegeteld die al failliet zijn verklaard. Faillissementsaanvragen zitten er nog niet bij. Een Albert Heijn-filiaal in Leiden krijgt kritiek vanwege een bewerkte foto op Facebook. Daarop is te zien dat AH-personeel met krijt op de stoep... een hart onder de riem wordt gestoken met de tekst... vakkenvullers, we kunnen niet zonder jullie. Maar op de originele foto stond ook minimumloon 14 euro. En dat was in de versie van het AH-filiaal weggehaald. Het krijt op de stoep was een actie van vakbond FNV. Een AH-woordvoerder heeft het weghalen van de looneis op de foto... inmiddels niet handig genoemd. Het weer. Zon en wolken met lokaal een bui bij een graad of 11.